Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De vergadering tweede keer onderbroken voor overleg in kleine clubjes. De Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande... de Griekse premier Tsipras en EU-president Tusk... spraken tijdens de onderbreking apart met elkaar. Er wordt onder meer onderhandeld over het plan... om een fonds van 50 miljard euro aan Griekse staatseigendommen... te vormen in Luxemburg. Volgens Athene is dat niet mogelijk. Premier Rutte wil vastleggen dat afgesproken hervormingen... die door de Grieken later worden aangepast of teruggedraaid... moeten moeten worden gecompenseerd door andere maatregelen. Ook wil hij garanties dat eerder afgesproken hervormingen nu worden doorgevoerd. Colombia is bereid om de militaire acties tegen rebellenbeweging FARC te staken. De FARC moet zich in ruil daarvoor houden aan zijn eenzijdig uitgeroepen staakt het vuren. Dat staakt het vuren werd woensdag al aangekondigd en moet volgende week maandag ingaan. Afgevaardigden van de Colombiaanse regering en de FARC voeren al 2,5 jaar op Cuba vredesonderhandelingen. De Colombiaanse president Santos noemt de aankondiging een belangrijke stap richting een akkoord. Het conflict in Colombia duurt al 50 jaar en heeft aan meer dan 200 mensen het leven gekost. In een dierentuin in Chicago zijn 54 pijlstaartroggen omgekomen... doordat er te weinig zuurstof zat in het water van hun bassin. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk en wordt onderzocht. De dieren waren een populaire attractie in de dierentuin Brookfield Zoo... en waren ondergebracht in een ondiep bassin. Bezoekers mochten de roggen aanraken. In 2008 stierven in hetzelfde bassin al 16 roggen... door een technisch mankement aan het koelsysteem. Het roggenbassin is tot het einde van het zomerseizoen gesloten. Het weer.